Na de overgang neemt de kans op botontkalking bij vrouwen toe, waardoor ze sneller iets kunnen breken. Mannen lopen eerder hersenletsel op, omdat ze vaker op latere leeftijd nog klussen. Het letsel bij ouderen neemt ook toe doordat mensen steeds ouder worden. In de Amerikaanse staat Michigan heeft een man een kerk aangevallen... en daarbij twee mensen gedood en acht anderen verwond. De dader ramde met een auto de ingang van de kerk... en opende het vuur op honderden gelovigen. De kerk vloog ook in brand. De dader werd doodgeschoten door de politie. Nederlanders komen steeds meer onder mentale druk te staan... waarschuwt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. De Raad zegt dat doorgeschoten prestatiedruk en individualisme... het welzijn van mensen bedreigt. Niet alleen jongeren, maar ook ouderen hebben daar last van. Het adviesorgaan heeft berekend dat mentale problemen... de samenleving jaarlijks 18 miljard euro kosten. De Raad pleit voor meer verbinding en voor het inplannen van tijd waarop even niets hoeft. Dat schept ruimte voor creativiteit en echt contact, staat in het advies. In de Russische stad Belgorod is een grote stroomstoring na een Oekraïense aanval. Duizenden huishoudens zitten zonder stroom nadat een raket een warmtecentrale raakte. In de stad met zo'n 300.000 inwoners ging het luchtalarm af en inwoners zijn opgeroepen om te schuilen.